Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voor patiënten van het failliete MC Slotervaart... worden extra avondspreekuren gehouden... in een ander Amsterdam ziekenhuis, het OLVG. Volgens het bestuur van het OLVG zijn de spreekuren bedoeld... om de Slotervaartpatiënten snel meer duidelijkheid te geven... over het vervolg van hun behandeling. Over de structurele opvang van patiënten van het MC Slotervaart... wordt nog overlegd door de andere Amsterdamse ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. De NVWA heeft een glijbaan in een zwembad in Ede... die eerder was goedgekeurd, nu afgekeurd. Gisteren sloot het zwembad de Crazy Cone al uit voorzorg... na tien incidenten in ruim twee weken tijd. Zo brak een aantal mensen hun enkel. Wordt nu eerst onderzoek gedaan naar de oorzaak van de incidenten. In de Europese Unie overlijden jaarlijks zo'n 33.000 mensen aan infecties... die worden veroorzaakt door multiresistente bacteriën. Het is de schatting in een studie die is gepubliceerd... in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. In de vorige schatting werd nog uitgegaan van 8.000 minder. 25.000 doden per jaar. Vooral in Zuid- en Oost-Europa zijn bacteriën die resistent zijn voor antibiotica een groot probleem. In Nederland valt het relatief mee. Er zijn in 2015 naar schatting ruim 200 patiënten overleden aan infecties door resistente bacteriën. Supporters van Ajax zijn ook dit voetbalseizoen niet welkom bij de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Burgemeester Krikker heft het verbod niet op en ADO Den Haag steunt dat besluit. Volgens de burgemeester is er buitensporig veel politie nodig om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen. Ook was er bij ADO-supporters weinig animo voor een einde aan het verbod. Al twaalf jaar zijn er bij de wedstrijden tussen ADO Den Haag en Ajax... geen supporters van de uitclub aanwezig. In 2006 nam de toenmalig burgemeester van Den Haag dat besluit... na een overval van Ajax-hooligans op het supportershonk van ADO. Er vielen toen acht gewonden. Het weer droog, morgen ongeveer 15 graden. Later op de dag kans op regen. Dit... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel dagelijkse files in Noord-Holland. Er staat in totaal 100 kilometer file. Wat eruit springt is de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen Vinkeveen en Maarsen 10 minuten oponthoud. 9 kilometer file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. op de A9 van Amstelveen naar Den Helder heb je een kwartier vertraging... tussen Akersloot en Heilo.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 the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming.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 shape of you 106.9 ZFM. You're black 小狗。 your girlfriend was wrong like me. Wrong. Don't you wish your girlfriend was cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is mind ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Música